De negen zouden drie weken geleden met een slachtoffer hebben gevochten... op hun middelbare school in Amsterdam-Oost... De leerlingen vielen hun medescholen hier al langer lastig. De verdachten zijn 15 en 16 jaar oud. Drie van hen waren al door de school geschorst en werden thuis opgepakt. De andere zes werden op school gearresteerd. Camera's in de school hadden de vechtpartij opgenomen. De zoektocht naar slachtoffers van een vliegtuigcrash voor de kust van Libanon is uitgebreid. Onder meer Amerikaanse marineschepen en helikopters van Europese landen en de Verenigde Naties zijn op zoek naar het wrak van de Boeing 737-800. Gisterochtend stortte een toestel van dit type van Ethiopian Airlines neer... nadat hij vijf minuten na vertrek uit de Libanese hoofdstad Libanon, Beirut van de radar verdween. Ook wordt met mannenmacht gezocht naar de zwarte doos met vluchtgegevens. Er waren 90 mensen aan boord van het toestel, vooral Libanezen en Ethiopiërs. Een aantal doden is geborgen en zijn geen overlevenden gevonden. Voor de poort van het chemieconcern DSM in Geleen hebben zo'n duizend werknemers gedemonstreerd voor meer loon. Daardoor liep de toegangsweg vast en raakte het verkeer op de snelweg A2 ontregeld. Net als de vakbonden willen de werknemers een loonsverhoging van 2%. Ook eisen ze dat niemand wordt ontslagen. De directie van DSM zegt dat een loonsverhoging van 2% er vanwege de slechte marktomstandigheden niet in zit. Het concern wil de bonden wel tegemoetkomen, maar dat gaat de werknemers niet ver genoeg. Ze dreigen met hardere acties als de eisen niet worden ingewilligd. Op de Australian Open heeft de Kroaat Marin Cilic in de kwartfinale de Amerikaan Andy Roddick uitgeschakeld. Cilic versloeg de als zevende geplaatste Amerikaan in vijf sets. Bij de vrouwen plaatste de teruggekeerde Justine Henin zich voor de halve finale... door een overwinning op de Russische Nadja Petrova. Het weer volop zon bij min 5 graden, maar door de wind voelt het vooral vanochtend veel kouder aan. Morgen stijgt de temperatuur tot boven nul. Later op de dag gaat het sneeuwen en regenen.